Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De NS wil dat reizigers hun geplande reis vanaf vandaag vooraf doorgeven. Daarvoor is nu een mogelijkheid in de NS-app. Door de informatie beschikbaar te maken... kunnen reizigers beter inschatten hoe druk het is tijdens hun reis. Sinds de uitbraak van corona is het aantal treinreizigers met zo'n 70% gedaald... terwijl bijna alle treinen nog rijden. Volgens de NS laten reizigers de trein nu soms onnodig links liggen omdat ze vrezen voor drukte. KPN, T-Mobile en Vodafone hebben tot 1 november 2022 de tijd om hun systemen beter te beveiligen tegen spionage of misbruik. Dat staat in een voorgestelde regeling van staatssecretaris Keizer van Economische Zaken. Er zijn al langer zorgen over de veiligheid van mobiele netwerken. Zo zouden Chinezen mogelijk via de apparatuur van Huawei mensen kunnen afluisteren. Telecomaanbieders moeten in hun contracten met leveranciers strenge beveiligingseisen stellen en daar ook op toezien. De Europese Unie moet een wapenembargo instellen tegen NAVO-bondgenoot Turkije. Dat vinden de regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie. Het land bemoeit zich volgens hen te veel met regionale conflicten. De partijen hebben er genoeg van en vinden dat er geen wapens meer richting Turkije mogen gaan. Vandaag dienen ze hierover een motie in bij de Tweede Kamer. Dat de Amerikaanse president Trump zijn verlies nog niet heeft toegegeven... vindt Joe Biden beschamend. Dat zei hij op een persconferentie. Volgens Biden zal het de nalatenschap van de president geen goed doen. Voor de overgang naar een nieuwe regering is het niet essentieel... dat Trump zijn verlies toegeeft. Het zal de voorbereiding op de machtswisseling niet in de weg zitten, zegt Biden. De politie heeft in Rotterdam een jongen van 13 aangehouden. Hij was mogelijk betrokken bij een steekpartij waarbij een jongen van 14 zwaar gewond raakte. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Het weer. De dag begint bewolkt met in de middag een zonnetje.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 Show you how little I care, little I care, little I care. My diamonds leave with you. two, one, two, testing, one, two, in the place to be. hoofdpunten van het NOS-journaal. De NS wil dat reizigers hun reisplannen van tevoren doorgeven. Zo wil het spoorbedrijf meer inzicht krijgen hoe druk het wordt in elke trein. Ook reizigers zelf kunnen dat dan zien. KPN, T-Mobile en Vodafone hebben tot 1 november 2022 de tijd om hun systemen beter te beveiligen tegen bijvoorbeeld spionage. Dat is nodig omdat er al langer zorgen zijn over de veiligheid van mobiele netwerken. De Europese Unie moet een wapenembargo instellen tegen NAVO-bondgenoot Turkije. Dat vinden de regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie. Het land bemoeit zich volgens hen te veel met regionale conflicten.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 Ik hou van mij, gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou, betekent meestal. Schat, hier heb je mijn problemen los. geeft de hel weg. Dank je wel, zeg, rot lekker op. ik hou van jou is niet de sleutel tot een ander.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 So she ran away in her sleep. Niet gekeken naar de tijd. Vanavond was zo'n avond dat ik thuis had kunnen zijn. Ze kent me al te goed en had het al voorspeld. Dus boos is ze niet, maar een beetje teleurgesteld.